Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is een half uur geleden geland op Schiphol. Oranje werd in het Nederlandse luchtruim verwelkomd door twee F-16's van de luchtmacht... die de KLM Boeing naar de luchthaven begeleiden. De spelers rijden inmiddels met de bus naar Noordwijk. Morgen worden ze in Amsterdam gehuldigd met een rondvaart door de grachten. Daarna gaan de spelers en begeleiders naar het Museumplein. Er worden meer dan een miljoen mensen verwacht. Het Israëlische leger zegt dat de actie in mei tegen een hulpconvooi voor de Gazastrook uit de hand is gelopen doordat de militairen slecht waren voorbereid. Er was onvoldoende informatie over het konvooi en de militairen wisten niet wat ze op het grootste schip zouden aantreffen. Op 31 mei vielen negen doden toen Israëlische commando's het konvooi tegenhielden. Dat leidde tot grote internationale verontwaardiging. Een breder Israëlisch onderzoek onder leiding van een oud-rechter is nog aan de gang. De formatie heeft de afgelopen week een voortvarende start gemaakt. Dat hebben de informateurs Rosenthal en Wallagen gezegd. Volgens Wallagen zijn de onderhandelaars van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks de vrijblijvendheid ver voorbij. Alle belangrijke vraagstukken, zoals de bezuinigingen en hervormingen op de woningmarkt, zijn inmiddels aan de orde geweest. Al zijn daarover nog geen akkoorden gesloten. Volgens de informateurs is het nog te vroeg om te zeggen of het Paars Plus kabinet er echt komt. Windhozen en hevige regenval hebben in het zuiden, oosten en noorden van het land veel schade veroorzaakt. Vooral de Achterhoek werd getroffen. Op het terrein van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde raakten vier mensen gewond. Door het noodweer stortten tenten in. Niet ver daar vandaan, in Vragender, werd een deel van een kerktoren afgerukt. Het kwam op een café terecht, maar niemand raakte gewond. In Hengelo werd een deel van het stationsdak weggeblazen. In Limburg, Groningen en Drenthe was vooral wateroverlast. Bij verzekeraar Interpolis zijn vanochtend ruim 5000 schademeldingen binnengekomen. De schade loopt in de miljoenen. Dan nog het weer. Buien, vooral vanavond nog met onweer en windstoten.